Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Demissionair premier Rutte gaat vandaag op bezoek bij koning Willem-Alexander. Op Huis ten Bosch praat Rutte de koning bij over de val van het kabinet. De koning komt daarvoor terug van vakantie. Gisteravond diende Rutte al schriftelijk het officiële ontslag van zijn ministers en staatssecretarissen in. Het kabinet viel gisteravond nadat onderhandelingen over het strenge asielbeleid waren stukgelopen. Volgens Rutte ging het om een besluit van alle vier de coalitiepartijen samen. CDA-leider en demissionair vicepremier Hoekstra noemt de val van het kabinet over de asielplannen onnodig en niet uit te leggen. Hij had gehoopt dat de coalitiepartijen verder hadden willen gaan. Demissionair vicepremier Schouten van de ChristenUnie vindt het een zwaar moment... maar zegt dat het belangrijk was om vast te houden aan de kernwaarden van haar partij. D66-leider Kaag betreurt de val van het kabinet... en zegt nog niet te weten of ze opnieuw lijsttrekker wordt. Als het aan Turkije ligt, verdient Oekraïne zonder twijfel het NAVO-lidmaatschap. Dat zei de Turkse president Erdogan na een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. De twee spraken elkaar in aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Litouwen en Polen willen de belofte doen dat Oekraïne na de oorlog toe kan treden. Andere landen zoals Duitsland en de Verenigde Staten willen nog niet zo snel toezeggingen doen. Zij wijzen erop dat voor toetreding tot de NAVO aan voorwaarden moet worden voldaan. In India zijn drie spoorwegmedewerkers aangehouden na de treinramp van vorige maand, waarbij bijna 300 doden vielen. Het rietal wordt beschuldigd van dood door schuld en het vernietigen van bewijsmateriaal. Bij het ongeluk in India waren drie treinen betrokken. Premier Modi zei eerder al dat hij de schuldigen hard wilde straffen.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 Ja, Matty is niet echt, hij laat het afweten. Er wordt geklopt op de deur, maar zegt ze wacht even. Want je, echt, ik kan het heel de dag eten. Oyster martini, eh. Zij loeft die Viri, eh. Schat, wat's de dealie, eh.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 She's California, hottest thing in West LA. House down by the water, sells her yacht across the bay. Drives a Marinello, Hollywood's her favorite scene. Loves to be surrounded, superstars that know her name. She's a rich girl from the top of the food chain.